moet met het NWS Journaal. De Heijnenoordtunnel in de A29 ten zuiden van Rotterdam is in beide richtingen afgesloten omdat er een vrachtwagen in brand heeft gestaan. Getuigen melden dat ze een harde knal hebben gehoord. Volgens de brandweer zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de tunnel staat vol rook. Nu de brandmeester is, mogen auto's in de tunnel er weer uitrijden. De Algemene Rekenkamer wil een onafhankelijke beoordeling van de manier waarop het kabinet taken overdraagt aan gemeenten. De Rekenkamer zegt niet te kunnen vaststellen of de gemeenten klaar zijn voor de decentralisatie. Volgens president Stuiveling moet er in het najaar één integraal beoordelingsmoment komen. Het kabinet heeft al laten weten daar niets in te zien. Stuiveling doet daarom nu een beroep op de Tweede Kamer. In Den Haag is het vandaag verantwoordingsdag, waarop de overheid jaarverslagen presenteert aan de Tweede Kamer. China en Rusland hebben een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan China. De ondertekening is een succes voor president Poetin, die daardoor verzekerd is van een belangrijke afnemer van het Russische gas, nu Europa daar minder afhankelijk van wil worden. De deal met een looptijd van 30 jaar heeft een geschatte waarde van 400 miljard dollar. Er is 10 jaar over onderhandeld. De ziekte ebola kan in drie maanden het immigratieprobleem oplossen. Dat heeft Jean-Marie Le Pen van de rechtspopulistische Franse partij Front National gezegd op een campagnebijeenkomst in Marseille. Le Pen is oprichter en Europarlementariër van de partij. In het verleden deed hij al talloze discriminerende uitspraken. PVV-leider Wilders wil in Brussel samenwerken met het Front National. Het weer af en toe wat zon, maar in de loop van de middag kans op stevige buien... met onweer, hagel en windstoten. Het is 24 tot 29 graden. Morgen minder warm, af en toe wat zon, maar ook een regen- of onweersbui. Dit was het NWS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 50 kilometer file. Dat staat bijna allemaal rond Rotterdam, want daar zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Er zijn bij de afrit Berkel en Roderijs twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 4 kilometer file. De andere kant op tussen Delft-Zuid en knopend Kleinpolderplein 4 kilometer. A15 richting Europoort door een ongeluk met een vrachtwagen bij Rotterdam-Charloes 4 kilometer. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en de randweg van Dordrecht 12 kilometer. En dat komt omdat het de omleidingsroute is voor de problemen op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Die weg is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Vaanplein en de Heinenoordtunnel. noordtunnel Er is daar een vrachtwagen in brand gevlogen en er is nu technisch onderzoek. De Kiltunnel is tolvrij, maar op die route staan wel lange files. En op die A29 staat nog 4 kilometer file richting Rotterdam voor de afrit oud beierland Verkeer dat van de A29 gebruik wil maken kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16.